hippies. Look at this shit music. These goddamn hippies, they even fucked up the music. One of those little bastards. I like to kill me. Two pure beef patties, lettuce, tomato. Radio Beer Bar. And now, the news. to makes me just wanna sing Louie, Louie, Louie, Oh, baby, I gotta go now. Louie, Whoa, baby, I really gotta go now. little she's waiting for me. But I'm as bent as Dostoevsky of my life again. I Gotta Go Now. Maar nog niet helemaal tot 10 uur zitten wij hier. En wij zijn John en Wilfried. We zitten hier helemaal naakt in de studio. Van kop tot teen en gesmeerd met boter. Want zo doet ons grote idool dat ook. Tot 10 uur vieren wij dus de 75ste verjaardag van de Godfather of Punk. Iggy Pop, welkom. School Iggy. Walk across the USA It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. die schreeuw van eh, Pop Iggy. Ja, roepen, dat kan hij wel, hè. Dit was de 1969, eh, het eerste nummer van eh, de eerste plaat van de Stooges uit 1969. Ja, ver zocht is het niet, want ze hadden niet zo, ja, zo slimme mannen waren niet op dat moment. Ze hadden letterlijk twee nummertjes. Ze werden ontdekt eh, als voorprogramma van eh, MC5. En uh, de manager zegt, mannetjes, Gulder zijn fantastisch, maakt snel een plaat. En dat deden ze op twee dagen tijd. Blikten ze die eerste plaat in, legendarische plaat Stooges. Um, wat kan ik dan over vertellen? Ja, John Cale heeft die geproduced. Die was toen net afgestapt bij de Velvet Underground. En die had even tijd, twee dagen. Moet en dan maakten ze gewoon Stooges. Voilà, voilà. en deze, ja. Lust for Life. Dat is bekend meer dan bekend voor iedereen. Dus wij laten jullie samen een dansje placeren. Yes. Eh, Wilfried Pop. Ja, John Pop, zeg het maar. vanavond een uitzending over Iggy Pop, dus eh, hebben wij natuurlijk heel wat leuke weetjes. En eh, wist jij dat Iggy Pop eigenlijk de uitvinder van de stage dive is? ik heb dat zelf al eens gedaan. Ik wist niet dat hij mij voor was. Ja, hij was u voor en dat moet ongeveer rond 1970 geweest zijn. Dat was een periode dat hij zichzelf insmeerde met pindanootboter. Mm. Dan een lange aanloop nam en zo in het publiek sprong. <laughs> Geleide maar. Geleiden maar. In 2010, zo lang heeft hij dat volgehouden, is hij ermee gestopt. Omdat hij zo frontaal op zijn bakjes gegaan was. Ja. Dat hij heel wat botten gebroken had. En dan heeft hij gezegd, bah, ik zal er nu maar even mee stoppen. Och ja. En heel vaak gebeurde het dat hij dat bij dit nummer deed. Oké, ik stel voor dat we dat ook doen, John. Ja, we gaan nu ons insmeren met pindanootboter en we springen hier de studio in Vlaarde van in. Joehoe! John is een beetje kerst in de studio, hoor ja, je Ja, dat is eigenlijk een kerstnummer, I Wanna Be Your Dog. Nog nooit zo bekeken. Ja, ja, het hele nummer door. Dus sleebelletjes van de kerstman eh, is die toen gezellige jongen dat dat is. Hè? Iggy Pop en de Stooges. Ja, oei, hoe is dat? I Wanna Be Your Dog was zo net. En nu I Wanna Be Your Slave. Is dat van Iggy Pop dan? ja, eh, van eh, ja, een andere groep die we niet bij naam gaan noemen. Nee, maar Iggy Pop doet wel mee. Ah, voilà. instead. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me. You say I'm too eccentric. I'm crying all my tears of now. Moleskin, uh, John Pop. Ja, yes, eh, Wilfried Pop, Moleskin. Niet direct mijn favoriete band, maar Iggy Pop deed mee op dat nummer en dat weten eigenlijk veel mensen niet. Nee, nee, ik wist dat eerlijk gezegd toch niet. We leren nog wat bij vanavond, zo zijn we hier. Eh, zeer educatief. Absoluut. Zoals eh, dit nummer komt eh, van de plaat American Caesars uit 1993 en het heet Wild America. Scholkes. Wild America van Iggy Pop, eh, de plaat American Caesar uit 1993. Dankzij Iggy was Amerika heel wat wilder in de 60s, 70s, 80s. Nog altijd, hè? Nog altijd, hij, eh, loopt, hij toert nog altijd. Ja, ja, ja, sowieso. Eh, eh, straks ga ik ook wat nieuwer werk draaien. Uh, eh, super toffe dingen dat daartussen zitten. Eh, maar nu nog even terug naar de Stooges. Ehm, ja, die hadden de plaat in 1970 Funhouse. En daarnet het eerste nummer, John, was Louie Louie van de Kingsman. Ja. En het toeval wil of wil niet dat de, de man die daar het orgeltje in speelde, die heeft Funhouse geproduced. Mhm. in 1970. En wat Iggy Pop daarover te vertellen had, was in 1970, toen ik Funhouse maakte, wilde niemand mij interviewen, want iedereen vond mij schandalig. Het was geweldig. Wilfried Pop. Ja, John? Ik heb eh, twee vragen voor jou. Mhm. Vraag 1. Ben jij een dierenliefhebber? Eh, zeker, zeker. Ja. Ja, ja. Vraag 2. Bezit jij Instagram? Eh, ja, ja. Ja, en nu komt de link met Iggy Pop. Iggy Pop die, dat blijkt een hele grote dierliefhebber te zijn. En die heeft thuis een witte kakatoe. Dat is een soort papegaai. Ah, ja, ja, ja. ja. En eh, die papegaai die heeft hij Biggie Pop genoemd. Biggie. En Biggie Pop, en dat weet ook niet veel mensen, die heeft een eigen Instagram-account. En als je die gaat opzoeken, dus allemaal snel naar Instagram nu, dan kan je daar Biggie Pop vinden. En dan vind je daar eigenlijk allerlei foto's van Iggy Pop met zijn witte kaketoe. Amai, dat klinkt eh, extreem boeiend. Eh. Absoluut. hij knuffelt daarmee, hij kust daarmee, hij babbelt daartegen. Bekijk het allemaal op je gemakje. Instagram Biggie Pop. Ehm, ik hoor nightclubbing, denk ik. Zou dat kunnen? Ja, ja het is, een beetje de sfeer van een nightclub. Hè. De avond valt en... Eh, Absoluut. Eh, eh, hoe zat dat ook alweer? Van welke plaat kwam dat ook alweer? Dat is van The Idiot, een van die drie platen die David Bowie geproduceerd heeft en ook vooral de nummers samengeschreven heeft. Dus ook in dit nummerke heeft hij wel iets in de pap gebrokt. Hoe zeg je dat? Ja. <laughs> laat ons gewoon luisteren, want nightclubbing dat is natuurlijk ook iets wat Wilfried en John Pop graag doen. Eh, we zitten hier een beetje te discussiëren. Eh. Ja, ja, het is discussie over Iggy Pop en over zijn repertoire. Ja, eh, nightclubbing. Grace Jones heeft er dan ook een, nummer van. En hoe zit dat allemaal eigenlijk? Ja, wel, volgens dat ik denk, maar ik ben nu niet 100% zeker. Luisteraars mogen altijd zeggen dat het mij tegenspreken. Heeft Grace Jones dat ooit gecoverd? Maar de originele versie van Iggy Pop, Nightclubbing, dat is ook een cover. Dat is wel zeker. Ja, en er staan nog wel wat covers eh, in ons lijstje, zoals deze. Wist ik zelf eigenlijk ook niet. Real Wild Child, dat was eigenlijk Wild One van een eh, Australische zanger uit de 50s die niemand kent, Johnny O'Keefe. Real Wild Child van Iggy Pop van eh, de plaat Bla Bla Bla, het 86. Dat is zoals wij wij, bla bla bla. <laughs> ja, we kunnen er wat van, mensen. Dus eh, Grace Jones heeft dus eh, eigenlijk gewoon, als we nou even terugkomen op Nightclubbing, een album dat zo noemt, met vol, vol met coversongs, waar dat ook dat Nightclubbing op staat. Wilfried Pop, wij gaan over naar een van mijn absolute favorieten van Pop Iggy. Ja, in tegenstelling tot wat wij hier beleven, hè. No fun. <laughs> Dolle pret. Dolle pret. Tot 10 uur nog. No another day. No fun, my baby. No fun, no fun, my baby. No fun, no. Fun. Pop, ik denk dat je een leuke anekdote hebt over dit nummer. Ja, ja absoluut. Ehm, ja, een soort van bewijsmateriaal hoe punk dat uh, Iggy Pop is eh, nog steeds. En ook in 87 eh, en 91. Ja. Ehm, specifiek in 91 gebeurde iets heel leuk op Torhout Werchters. Hè. Toen nog een dubbel festival En wat gebeurde er tijdens het optreden? Meer bepaald tijdens dit nummer. een van de kijkers, allee, de, de toeschouwers, uh, gooit een lege waterfles omhoog. Iedereen vindt dat zo leuk en begint dat ook te doen. Ehm, hè, dus dat was een, een prachtig flessenballet, stond er in de krant. Maar een dag later deden ze dat nog eens over, maar niet meer bij Iggy Pop, maar eh, tijdens het nummer Message in a Bottle van Sting. Dat was een van de headliners. Hè. Natuurlijk goed gevonden, Message in a Bottle. Mhm. Enig probleem was, iedereen begon dat te doen met volle flessen. Met <laughs> als gevolg het Rode Kruis werd uh, <laughs> overstelpt met bloedneuzen en blauwe plekken. En het jaar daarna heeft Herman Schuurmans gezegd... Geen enkele fles mag hier nog binnen. Je betaalt nu gewoon 100 frank voor een uh, bier. 100 eh, frank, dat is ondertussen eh, veel meer geworden en trouwens. Zo is, en zo is die man rijk geworden. Allemaal de schuld van Pop Iggy dus. Voilà. I'm bored. 1979. En nu moet ik heel snel spreken, Wilfried, want een van de beste intro's van Iggy Pop komt eraan. We luisteren naar Candy uit zijn negende soloalbum. Een duet met Kate Pearson trouwens. Ja, van de B-52's. Ja, en ik heb er een klein beetje statistiekjes bij gehaald. Candy, en daar is de intro al, dat stond negen weken in de Belgische hitparade. En de hoogste notering was nummer 10. 3 november 1990. candy. You were so fine. ja, er komt nog schoon volk binnen. Ja. Frank Vincent die komt hier eh, supporter eh, ook een grote fan van Iggy Pop. Frank Vincent Pop. Inderdaad, <laughs> voilà, dat wordt hier eh, volmondig bevestigd. die hoorden we van de plaat Brick by Brick, 1991. ik denk zijn meest succesvolle, of toch meest was populairste plaat tot bij het grote, grote publiek. Deze was daar net voor, dat was van de plaat Instinct. En heeft, ja, heeft denk ik niemand naar geluisterd. Nee, wij wel. Wij wel, en jullie nu ook. inside grave. turns. I want you to deep inside your mind. zon John eh, nog een weetje uit eh, het mouw dat ik hier schud. <laughs> Welke mouw? Want je zit hier toch naakt? Dat is waar. Eh, <laughs> dat met die pindaboter... <laughs> kriebelt een beetje aan de mouwen. nee, China Girl, ook van die uh, plaat 77, die Idiot, samen geschreven met David Bowie. Maar ja, het was pas een paar jaar later dat Iggy Pop, sorry, David Bowie het zelf uitbracht en het een gigantische wereldhit werd. Absoluut, ja. Bowie David met Pop Iggy. Ja, ja, ja. Eh, we hebben hier nog een, eh, een gast, eh, een gasten deze keer. Ja, Harry, Harry. Harry Debbie. <laughs> Harry Debbie. Oh, jongens, die namen allemaal. Ja. Het is nog vroeg, we moeten nog een uur gaan. Ja, voilà. Wel did you Eva. Voilà. Een nummer uit 1990. Did you ever wanna swell of have you heard the story of a boy a good unrequited love. Sounds like pure soap opera, I may cry. What a swell party this is. What frail. What cots. What broads. What jocks. What furs. They are beautiful. Why, I've never seen such. Yuppie. Neither did I. It's all just too so good for the brain. That's what I was gonna say. Well, you know you're a brilliant fellow. Thank you, I am. Drink up, Jim. So, have you ever been lately? Theodora's house. Really? Yeah. Was it nice? Well, I didn't, I didn't go. Oh. It would have been swell, though. Should have got. It would have been elegant. Elegant. Oh, wait. Look, look who's coming in now. Can you believe it? I hear they dismantled Big Bear. It, it wasn't did. elegant enough. Yeah. Probably full of termites. It's great it's grand. Whoa, whoa, whoa. watching the stars. Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party! What a swell party! What a swell party! start. This party. That's right. Now, piss <laughs> off. That's, <laughs> yeah.